na een urenlange tocht met een open bus door de stampvolle straten van de hoofdstad. Honderdduizenden uitzinnige Spanjaarden zijn uitgelopen om hun helden voorbij te zien komen. En ook in Barcelona en Baskeland wordt het kampioenschap uitbundig gevierd. Het Spaanse elftal kwam halverwege de middag aan op het vliegveld van Madrid. Voordat ze op de bus stapten werden ze ontvangen door de koninklijke familie... en korte tijd later door premier Zapatero. De Franse politie heeft huiszoeking gedaan bij Liliane Bettencourt... de steenrijke erfgename van het L'Oréal-imperium. Bettencourt zou president Sarkozy grote bedragen hebben toegeschoven... voor zijn verkiezingscampagne. Op tv noemde Sarkozy de beschuldigingen pure lastig... en zei hij dat er een campagne gaande is om de regering in discrediet te brengen. De VS is kwaad op Zwitserland omdat dat land de filmmaker Roman Polanski heeft vrijgelaten. Amerika wil hem berechten voor ontucht. Zwitserland zegt dat het uitleveringsverzoek onduidelijk was. Amerika bestrijdt dat en begrijpt niet dat de Zwitsers zich formeel opstellen in zo'n ernstige zaak. De VS wil Polanski vervolgen voor verkrachting van een minderjarig meisje in 1977. en ontvluchtte Amerika destijds. Bij Nieuwekerk aan de IJssel is een lek ontstaan in een veendijk... waardoor een weiland is ondergelopen. Met graafmachines is het gat in de dijk dichtgemaakt. Door hoosbuien ontstond extra druk op de Veendijk bij het kerk aan de IJssel. Vermoedelijk zocht het water een weg via het gangerstelsel van een mol, waardoor aan de andere kant ook een gat ontstond. De reddingsbrigade is vorige week bijna 2400 keer in actie gekomen om mensen te helpen. Dat was bijna een record. Veel watersporters werden overvallen door onweersbuien en harde wind. Er werden 36 zwemmers en 60 opvarenden van plezierjachten gerecht. Ook vandaag hielp de reddingsbrigade tien schepen die door onstuimig weer in problemen waren gekomen. Dan het weer. De buien trekken weg en het koelt af tot 13 graden.